Zaterdag leidde een relatief kleine uitbarsting van de vulkaan... tot een tsunami op West-Java en Sumatra. Daarbij vielen zeker 400 doden. De Indonesische autoriteiten vrezen nu voor een grotere uitbarsting. Het was dit jaar drukker op de weg. Het aantal files nam volgens de ANWB toe met 20 procent. Hoewel er veel asfalt bij kwam, stond het vooral in de spits vaker vast dan in 2017. De grootste knelpunten zijn in de ochtendspits op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... en in de avondspits op de A27 tussen Utrecht en Breda. Om drukte in treinen tegen te gaan bestelt de NS nog eens 88 sprinters. De bestelling bij een Spaanse fabriek wordt vandaag officieel bekendgemaakt... zegt topman van Bokstol tegen de Telegraaf. In de fabriek worden in totaal ruim 200 sprinters voor de NS gebouwd. Die zijn goed voor 35.000 zitplaatsen. President Trump heeft tijdens een verrassingsbezoek aan Amerikaanse troepen in Irak geen ontmoeting gehad met premier Mahdi. Volgens de Amerikanen kon dat niet vanwege de veiligheidsmaatregelen, al was er volgens Mahdi oneenigheid over de opzet van de ontmoeting. Ze hebben elkaar wel gebeld. Trump wenste de Amerikaanse troepen in Irak een prettig kerstfeest. De Belgische politie heeft kort na middernacht enkele betogers met gele hesjes opgepakt. Die blokkeerden net over de grens de snelweg A25, vlakbij Maastricht. Zo'n twintig demonstranten hadden een paar pallets en autobanden in brand gestoken... en hielden het verkeer op. Het weer, het is in het noorden ongeveer 5 graden, in het zuiden rond het vriespunt. Overdag klaart het op, maar in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt ongeveer 5 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 I could say, Sister Susie sitting on a thistle. Gosh, oh gee, how happy I'd be if I could only whistle. So all I want for Christmas is my two front teeth, two front teeth, my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth.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 We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand, We gliding along with the song of the wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We snuggled up them like birds of a feather would be. Let's and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for, lovely weather for. stuur jullie allemaal fijne dagen en...